Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse staat Texas heeft een spoor van vernieling aangericht. De weerdienst in Texas waarschuwt mensen voor extreem gevaarlijke situaties. In de buurt van Dallas zijn onder meer gebouwen omgewaaid... en op videobeelden is te zien hoe vrachtwagenopleggers door de lucht vliegen. De vrachtwagenchauffeur zag hoe door de harde wind verschillende aanhangers in stukken braken... en tientallen meters verderop neerkwamen. Door de tornado's zijn alle vluchten op de internationale luchthaven van Dallas geannuleerd. Gestrande passagiers worden in veiligheid gebracht in onder meer trapgangen en wc's. Een vrouw van 80 heeft in de Amerikaanse staat Wisconsin een vliegtuigje veilig aan de grond gezet nadat de piloot, haar echtgenoot, onwel was geworden. De vrouw had wel eens vlieglessen gehad, maar in een ander type vliegtuig. Om haar te helpen met landen ging een ander toestel naast haar vliegen om instructies te geven. Zo slaagde ze erin de Cessna zonder problemen aan de grond te krijgen. Haar man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij was overleden. In een grote fraudezaak in Limburg moeten ook een notaris en een makelaar voor de rechter komen. Ze worden genoemd in het einddossier van een groot onderzoek naar banden tussen de onderwereld en de bovenwereld in Limburg. De zogeheten operatie Schone Handen. Dat heeft het OM bevestigd tegenover Nieuwsuur. De hoofdverdachte in de zaak is een vastgoedhandelaar uit Kerkrade. Hij wordt verdacht van onder meer het witwassen van 2,2 miljoen euro, belastingfraude en betrokkenheid bij hennepteelt. Het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt, kans op een bui wordt ongeveer 4 graden. Overdag in het noorden bewolkt met kans op wat regen.